Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bijna 90% van alle Nederlanders wil dat het land voor energie minder afhankelijk wordt van andere landen. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. kwart van de Nederlanders zegt in het onderzoek klimaatverandering een belangrijk probleem te vinden... maar wil alleen maatregelen als die betaalbaar zijn. De helft van de ondervraagden zegt op dit gebied weinig vertrouwen in de overheid te hebben. Als voorbeeld wordt het zwalkende beleid rond de salderingsregeling voor zonnepanelen genoemd. Bij een Israëlische aanval op een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanhoever zijn vijf mensen gedood. Ook zijn er volgens de Palestijnse autoriteit meerdere gewonden gevallen. Israël zegt dat het een operatiecentrum in het kamp heeft getroffen. Sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober is het geweld op de westelijke Jordaanhoever sterk toegenomen. De Franse president Macron zegt geen vertrouwen te hebben in het vormen van een linkse regering. Hij pleit voor een samenwerking van een aantal linkse partijen met de middenpartijen, waar hij zelf ook bij hoort. De afgelopen twee dagen overlegde Macron met alle partijen over het vormen van een nieuwe regering. In IJsland wordt niet meer gezocht naar vermisten in de ijsgrot die zondag instortte. Hulpdiensten zochten nog naar twee mensen, maar toen bij een hertelling bleek dat niemand nog vermist was, is de zoekactie gestopt. Bij het ongeluk kwam een Amerikaanse man om het leven. Een Amerikaanse vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De Vereniging van Berggidsen in IJsland wil na het ongeluk strengere regels voor toertochten door gletsjers. Tennister Arantxa Rus heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlandse won in twee sets van de Roemeense speelster Anna Bogdan. In de volgende ronde neemt Rus het op tegen de Amerikaanse Emma Navarro. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft droog.